Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De oppositiepartij in de Tweede Kamer dringen in een debat aan op meer salaris voor zorgmedewerkers. Ze hekelen de opstelling van het kabinet. Dat stelt dat er geen ruimte is voor een extra salarisverhoging. Ze wijzen er onder meer op dat het kabinet wel miljarden steun uitgeeft aan grote bedrijven. De coalitiepartijen zijn vooralsnog niet van plan om in te stemmen met meer salaris. Ze vinden de afgesproken verhoging voldoende. Utrechtse agenten zijn ontevreden over de aanpak van rellende jongeren in de stad, meldt NRC. Ze vinden dat de nadruk moet liggen op het arresteren van jongeren die de rellen organiseren. In de wijken Kanaleiland, Zuilen en Ondiep is het al dagen onrustig. Tientallen jongeren zijn aangehouden. In de krant zeggen veel agenten niet te begrijpen dat aangehouden jongeren meestal binnen een dag weer op straat staan. Het zou vooral gaan om jeugd van Marokkaanse afkomst die vaker met de politie in aanraking is geweest. Een agent spreekt van dweilen met de kraan open. Premier Rutte heeft op de EU-top over Wit-Rusland aangedrongen op doortastend en eensgezind Europees optreden. Volgens hem werkt de EU aan gerichte sancties tegen het regime van president Lukashenko. Die komt steeds meer onder druk te staan door de massademonstraties. Tsjechië, Hongarije, Polen en Slowakije hebben Lukashenko gevraagd geen geweld te gebruiken. Ze steunen de eis van de demonstranten voor vrije, eerlijke en democratische presidentsverkiezingen. Bol.com verkoopt vanaf eind september geen producten meer... waar een afbeelding van Zwarte Piet op staat. Verder wordt de term Zwarte Piet aangepast naar Piet. Pietenkostuums mogen nog wel verkocht worden... maar alleen als ze geen stereotyperingen hebben... zoals een zwarte pruik en grote gouden oorbellen. Boeken over Zwarte Piet die zijn geschreven vanuit educatief of historisch oogpunt... zijn nog wel toegestaan. En dan het weer. Veel zon en er staat een matige zuidelijke wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Later vanmiddag meer bewolking. In de loop van de avond ook een regenbui.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 Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis... En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM.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 My Glock told me to promise you gon' squeeze me. You better let me go the day you need me. So bitch, me on that nigga, get the bus. Yeah. And if I ain't enough, go yeah, get your chop.